uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vier mannen die dit voorjaar brand hebben gesticht in een moskee in Enschede... hebben een celstraf gekregen van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een vijfde man kreeg ook vier jaar cel, maar hij kreeg twee jaar voorwaardelijk. De mannen gooiden in februari een molotovcocktail tegen de moskee... waarna brand ontstond. Omdat die snel werd geblust, viel de schade mee... Volgens de rechter zijn de mannen uit Enschede schuldig aan brandstichting met een terroristisch oogmerk. De Tweede Kamer vindt dat de positie van de koning onnodig kwetsbaar wordt door de discussies rond het inkomen van de Oranjes. Volgens de partijen in de Kamer moet premier Rutte voorkomen dat die discussie elk jaar weer opleidt. Dit jaar is er ophef over een omstreden belastingdeal met de koninklijke familie uit de jaren 70 en de toelage van anderhalf miljoen euro die prinses Amalia krijgt als ze 18 wordt. Tijdens het jaarlijkse debat over de begroting van de koning heeft de Kamer gevraagd om meer transparantie daarover. Ruim 170 Nederlanders die door het slechte weer vastzaten op het Canarische eiland Lanzarote zijn op weg naar huis, meldt reisorganisatie TUI. Dat is twee dagen later dan gepland. Door harde windvlagen en felle onweersbuien konden op Lanzarote geen vliegtuigen landen. Een andere groep Nederlanders die vastzat op het eiland Fuerteventura is door TUI naar Lanzarote gebracht. Het Centraal Planbureau waarschuwt voor de almaar stijgende zorgkosten. Als er geen extra maatregelen worden genomen dreigen die kosten onhoudbaar te worden, waarschuwt het CPB. Dit jaar schreef het kabinet in de troonrede dat de stijging van de zorgkosten onder controle is. Maar op lange termijn is de zorg toch veel kwijt aan zaken als vergrijzing en medische technologische ontwikkelingen, waarschuwt het planbureau. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Het is zacht en 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, wat regen, maar ook wat zon. Na nou, de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat één file en meteen een flinke ook op de A9 richting Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Velzen 7 kilometer file door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De vertraging is zo'n drie kwartier.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 Derde jaargang, aflevering nummer 41. En we zijn toe aan het tweede uur. En zoals beloofd gaan we beginnen met een nummer van een soundtrack. En deze keer is het de soundtrack van de film Rocky 4 uit 1986. Dat betekent Survivor and Burning Heart. En daarna LP I van uh, Earth, Wind and Fire. En van dat nummer, van, dat LP, van die LP... Nou even goed hè. Van die LP draaien we het nummer Star. En daarna nog een heleboel meer. Veel plezier het komende uur. 1979 van de LP I Am was dit Earth, Wind and Fire en Star. En we begonnen met eh, Survivor en Burning Heart. En oh, oh, oh, oh. Niet dat het niet goed is, daar gaat het niet om. Maar ze hadden nog even moeten wachten. Dan vertel ik zo meteen wel hoe het in elkaar zit. Dit eh, zijn de Bee Gees en Marley Pert Drive. saves, I gotta go for a Sunday drive. Fifteen kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. I used to be a minstrel free with a whole lot of bread in my bag. I used to feel that my life was real, but the good Lord threw me a snag. Now I'm gonna be the same as me, no matter how try. Cause with 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. Turn round the car and headed for home. I guess I realize my fate. Ten miles and three quarters more. I pull up outside the gate. Twenty more kids were stood inside, and that made with an orphanage full of thirty-five kids, I gotta go for a Sunday drive. An orphanage full of thirty-five kids, I gotta go for a Sunday drive. in the mirror just to see if I was in. Went up the stairs and kissed my woman to make her come to Cause with an orphanage full of 35 tips, I gotta go for a Sunday drive. An orphanage full of 35 kids, I gotta go for a Sunday drive. ik eigenlijk wilde zeggen... dit nummer kennen wij in Nederland natuurlijk van eh, Bonnie St. Clair. Maar, wacht even, daar gaat iets niet helemaal goed. Eh, ingrijpen. Anders dan, eh, blijven we aan de gang natuurlijk. Nee, we kennen dit nummer in Nederland alleen maar van Bonnie St. Clair. De Marley Per Drive. Maar het is natuurlijk van de Bee Gees van het album Odessa uit 1969. We gaan naar een top 100 hit uit 1978. Hier is Marshall Heen en Dancing... in the City. Dit is uit 1978. En dan eh, gaan we nu door naar het jaar 1981 met de roep Ultra Fox. En hier is Vienna.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 Don't. We hebben hier even een kleine discussie, maar daar gaan we zo meteen mee verder. <laughs> Eerste muziek. We zijn toe aan twee tracks van het album Rubber Soul van de Beatles uit 1965. Michelle en What Goes On. En Michelle kreeg in 1967 de Grammy Award voor Song of the Year. En What Goes On, dat wordt gezongen door Ringo Starr. Hier zijn de Beatles. de Equals en Michael en de Slipper Tree. En dan hebben we nu een 3 in 1. En die komt van The Who en wel van het, rock het, eh, het album The Rock Opera Tommy. We draaien drie nummers. We kunnen er wel veel meer draaien, want het is een voortreffelijk album. Maar we draaien er maar drie natuurlijk, daarom is het ook een 3 in 1. We beginnen met Pinball Wizard, dan I'm Free en tenslotte Christmas The Who. was de 3-in-1 van, de, eh, van het album Tommy, de rock opera van The Who. En dat was het jaar 1969. Dan gaan we naar een One Hit Wonder uit 1964. En die komt van de Pyramids. En die hebben we natuurlijk daarna ook nooit meer gehoord. En dat nummer heette Penetration. En daar halen we geen conclusies uit. hun eh, een paar minutes of fame van de Pyramids. En eh, het heette Penetration, One Hit Wonder uit 64. Dit programma heet Matchbox. En dat is eh, vernoemd naar een nummer geschreven door Carl Perkins. Dat heette dus Matchbox. Maar je had vroeger ook een groep die heette Matchbox. En die had een top 100 hit in 1980. Hier zijn ze met het nummer Midnight Dynamos. Kijk. even weten natuurlijk. Dit was de groep Matchbox en Midnight Dynamo's. En dan zijn we zo'n beetje denk toe aan de laatste van dit eh, programma. En dat wordt er een van de Hollies uit 1970. Gasoline Alley Brad. back to the homestead. Everything is packed, getting back to the homestead. This time. Matchbox voor eh, de 27 oktober. En eh, zometeen, na het nieuws en de berichten... dan is Hans hier met eh, Hans en Vrienden... met het programma ZFM Draait Door.